Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer jongeren zeggen te zijn gedrogeerd met een naald. Dat hebben collega's van NOS Stories uitgezocht. Die hebben aangiftes van meerdere jongeren gezien, ook die van Lisa. Zij ontdekte het na het uitgaan. Toen ik naar buiten liep, eh, gingen mijn vriendinnen allemaal de andere kant op. Dus ik zei, nou, ik kan wel alleen naar huis. En vanaf dat moment is het eigenlijk zwart in mijn geheugen. En ongeveer 35 minuten later stond ik op Schiphol op een andere plek. En wist ik niet meer hoe ik daar was gekomen. En was ik ook onder andere bankpasjes en airpods en rijbewijs kwijt. En er komen niet alleen meldingen van vrouwen binnen. Ook mannen zeggen slachtoffer te zijn van zogenoemde spiking. Deze jongen voelde in de club opeens een prik in zijn arm. Het is een soort, soort ja, als je een vaccinatie krijgt is het ongeveer hetzelfde. Het is alsof er iets, iets in je arm gaat. Het is een soort een, een beetje een narig gevoel. Je, je voelt het, maar het doet niet pijn echt. De politie weet niet exact hoeveel mensen zijn gespiked... omdat drogeren geen aparte categorie is waarvan cijfers worden bijgehouden. Zweden gaat een lidmaatschap aanvragen bij de NAVO. Ergens deze week versturen ze die. Finland heeft het lidmaatschap gisteren aangevraagd. Door NAVO-lid te worden worden landen beschermd bij een inval door andere leden. Eh, Zweden en Finland hoorden er niet bij, maar door de oorlog in Oekraïne willen ze extra bescherming. Volgens het Russische ministerie van Defensie worden gewonde militairen in de Azovstal-fabriek geëvacueerd. In die fabriek in de Oekraïnse stad Mariupol wordt al weken flink gevochten en er zouden honderden gewonde soldaten liggen. Volgens de Russen kunnen ze nu naar een medisch centrum. Oekraïne heeft dat nog niet bevestigd. En straks is Vandaag Insights gewoon weer terug op tv. Het programma stopte ruim twee weken nadat presentator Johan Derksen... een misbruikverhaal opbiechtte in de uitzending. Niet iedereen zit op Vandaag Insights te wachten, merkt Hart van Nederland. De manier waarop ze deden vandaag, ja, een beetje lacherig van... maar het zal wel, gaat te ver. Ik vind het mooi. Ja, ik hou wel van die voetbalhumor. Voetbalhumor? Ja, kantinepraat noemen ze dat toch, vroeger, ja. Het weer, veel wolken, een beetje nattigheid op zijn tijd.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 A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 5 minuten extra. De N242 bij Alkmaar richting Middenmeer bij Sint Pancras 5 minuten extra. De N246 eh, vanuit Beverwijk tussen eh, Markenbinnen en de aansluiting met de N244 eh, zo'n 5 minuten extra.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 Na het uitgaan in Amsterdam ontdekten ze allerlei vreemde plekken op hun lichaam. Een van hen is ook beroofd. Opnieuw hebben drie kopstukken van de verboden motorclub No Surrender een jarenlange celstraf gekregen. In hoger beroep kreeg No Surrender baas Henk Kuipers de hoogste straf van 8,5 jaar cel. De Europese Unie verwacht dat de economie minder hard groeit dan eerder verwacht. De oorlog in Oekraïne zorgt volgens de Europese Commissie voor nieuwe uitdagingen. En dan nog het weer. In het oosten nog pittige regen- en onweersbuien. Vanavond droog, morgen meer zon bij maximaal 27 graden.